start. Michel Koenen met het NOS Journaal. Partijleider Marine Le Pen van het Front National ziet het verlies in de tweede ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk niet als dramatisch. Niets kan ons stoppen, zei ze na de tegenvallende prognoses. Le Pen benadrukte dat haar partij nu drie keer zoveel zetels in de regio's heeft als na de vorige verkiezingen. In de eerste ronde vorige week lag de rechtspopulistische partij nog in zes van de dertien regio's aan kop. Nu werd de partij ruim verslagen door haar republikeinse tegenstanders. De CDU, de partij van de Duitse bondskanselier Merkel, houdt vandaag een top in Karlsruhe. De partijleiding laat voorafgaand aan het congres weten dat ze eensgezind zijn over het vluchtelingenbeleid. In de verklaring staat dat ze de instroom van vluchtelingen merkbaar willen verminderen. Duitsland kan in de problemen komen als de stroom aanhoudt, staat erin. Twitter is doelwit geweest van hackers. Volgens de berichtenservice zit mogelijk een overheidsinstantie erachter... en hadden ze het gemunt op telefoonnummers, e-mailadressen en IP-adressen van gebruikers. Twitter heeft de betroffen personen van de accounts een waarschuwing gestuurd. De hockeyvrouwen van Argentinië hebben in eigen land de Hockey World League gewonnen. Nieuw-Zeeland werd met 5-1 verslagen. Dat land stond voor het eerst in de finale. Nederland legde zaterdag al beslag op de vijfde plaats. In de kwartfinales hadden de Oranje Vrouwen al verloren van Argentinië. De Chinese miljardair Guo is weer terecht. Hij verscheen bij een bijeenkomst van zijn partij. De afgelopen dagen werd gespeculeerd dat de zakenman zou zijn opgepakt of naar het buitenland gevlucht. En gisteren verklaarde zijn bedrijf dat Guo hielp met een politieonderzoek dat te maken had met zijn persoonlijke situatie. In China zijn het jaar al vaker zakenmensen vermist geweest.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 system. do Easy!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 Uh. op internet. www.zfmzandvoort.nl but the world jij bent erbij.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 This time I won't be afraid. I'm only safe when we come undone. It's just the way that. 彻底。 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen